Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is een race tegen de klok voor mensen in het Al-Shifa ziekenhuis in de Gazastrook. Volgens Hamas en de Wereldgezondheidsorganisatie leven ruim 2000 mensen daar onder verschrikkelijke omstandigheden. Correspondent Nasra Habiballah vertelt dat die mensen geen kant op kunnen. Nou, rond dat ziekenhuis zou nog steeds eh, gevochten worden tussen het Israëlische leger en Hamas. En dat ziekenhuis dat is dus ook helemaal omsingeld. En daarmee is het heel erg gevaarlijk om dat ziekenhuis uit te gaan. Maar tegelijkertijd is het volgens Israël ook de plek waar Hamas eh, hoofdkwartier heeft. En waar mogelijk uh, gijzelaars vastzitten. En dat zou dan onder het ziekenhuis zijn in bunkers en in tunnels. Door een gebrek aan brandstof kunnen artsen nog nauwelijks opereren. Tientallen kinderen kunnen elk moment overlijden, waarschuwt de organisatie. op Sicilië rommelt de vulkaan Etna. Er komt rook uit de top en er daalt veel as neer. Vooralsnog is de nabijgelegen vluchthaven nog open... maar deskundigen vrezen voor een uitbarsting. op IJsland staat ook een vulkaan op het punt van uitbarsten. De noodtoestand is uitgeroepen en een vissersdorp is ontruimd. De Franse marine heeft dit weekend bijna 150 migranten uit bootjes op de Noordzee gered. Dat is veel meer dan normaal rond deze tijd van het jaar. De migranten probeerden de oversteek van Frankrijk naar Engeland te maken. Die is gevaarlijk, want de stroming in dit stuk Noordzee is vaak erg sterk. Eenzaamheid blijft een groot probleem, vooral nu de feestdagen eraan komen. Zo zijn ouderen die geen aandacht krijgen en zich alleen voelen... Daar bedacht Yvonne wat op. Samen met vrijwilligers schreef ze 10.000 kerstkaartjes voor ouderen in Rotterdam. Mensen zijn tegenwoordig zo druk met werk, met van alles en nog wat... dat hun vader, moeder, opa, oma heel vaak vergeten wordt. En de kerstdagen zijn daarin voor die mensen juist de donkerste dagen van hun leven. De kerstkaarten worden vooral verspreid onder Rotterdamse verpleeghuizen. En het weer nog grijs en op veel plaatsen regen. In de loop van de middag vaker droog en zelfs wat zon. het wordt vandaag een graad of 13. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is nog behoorlijk file rijden hier en daar. Het is een drukke ochtendspits die ook maar traag oplost. Ik begin met goed nieuws over de A8, Zaanstad richting Amsterdam. Bij knooppunt Zaandam is de weg weer helemaal vrij na een ongeluk. Hou nog wel rekening met 20 minuten vertraging. Ook de A7 heeft hier nog last van, vanuit Hoorn. Tussen Avenhoorn en Zaandijk ongeveer een half uur file rijden. Verder nog, viel op de A27, Almere richting Gorkum. Tussen Hilversum en knopend Lunette, 20 minuten extra reistijd.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 Dit bed is koud alleen, vrijheid is soms van I tell you when it feels right I choose the darkness over the daylight saw the day rise I saw the sun climb up show that we're not. Yeah. my precious heart to break You promised me forever Why did you tear us apart?